ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Trek luchtige kleren aan vandaag, want het wordt warm. Vanaf 10 uur vanochtend is het hitteplan van kracht. En dan denk je misschien, heb je hen weer? Maar volgens het Rode Kruis is het echt belangrijk om erop te blijven letten. Nou, het is zo dat veel mensen het wel weten, gelukkig maar. Maar ook voor heel veel mensen kan het nog steeds echt levensgevaarlijk zijn, die hitte. En ja, dan let dan ook op elkaar. Hè. Bel je oma dat ze genoeg water drinkt. Doe boodschappen voor je buurvrouw, zodat zij niet op het heetst van de dag naar buiten moet. En zo redden we het samen ook. Vooral voor ouderen is de hitte gevaarlijk, zegt ze. Zij kunnen hun lichaamstemperatuur minder goed regelen... en hebben soms niet in de gaten dat ze eigenlijk te weinig hebben gedronken. De politie betrapt steeds meer mensen met drugs op achter het stuur. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er in het verkeer ruim 11.000 positieve drugstesten afgenomen. In een jaar tijd is het aantal met ruim een derde gestegen, zegt het AD. Volgens de politie komt de stijging niet doordat het aantal controles is toegenomen. Verslavingsinstituut Trimbos waarschuwt drugsgebruikers. Na een pilletje kun je in het verkeer nog dagen minder scherp zijn. Een bosbrand in de Amerikaanse staat Idaho is expres aangestoken om de brandweer te lokken. Dat denkt de politie daar. Brandweermensen die kwamen blussen werden beschoten. Er zijn twee doden en één iemand is gewond geraakt. Verderop werd in het bos later een lichaam gevonden. De sheriff denkt dat het om de schutter gaat. Based on the preliminary information, we believe that is the only shooter that was on that mountain at that time. So there is no threat to the community wie de schutter is en waarom hij de brandweer in een hinderlaag lokte, weten we niet. Duizenden mensen in Noorwegen hebben onterecht te horen gekregen... dat ze een grote geldprijs hadden gewonnen in een loterij. Tientallen mensen dachten zelfs miljonair te zijn geworden... maar een dag later bleek dat er een rekenfout was gemaakt. Het prijzengeld werd vermenigvuldigd met 100... terwijl de bedragen door 100 gedeeld moesten worden. De directeur van de Noorse Loterij zegt sorry en is opgestapt. Het weer nog zonnig zomerweer met vanmiddag wel een paar stapelwolken. In het noorden en op de Wadden wordt het minimaal 25 graden. In het midden en zuiden van het land kan het wel 33 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Wel zorgen de werkzaamheden aan de zuidkant van de A10 voor vertraging bij Amsterdam. Zo staat het vast op de A10, de ring noord richting Utrecht. Bij afrit Volendam heb je zo'n 10 minuten vertraging... Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Amstelveen Stadshart, een kwartier op onthoud. Op de N247 van Horen naar Amsterdam, bij Broek in Waterland Noord ook zo'n 10 minuten geduld hebben. 2 kilometer file op de N245, Schagen richting Alkmaar. Tussen Sint Pancras en Heer Waard is de vertraging zo'n 10 minuten. En rijd je op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam dan sta je voor de aansluiting met de A10 zo'n 10 minuten vast.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 You know, you know, the up would to do it like that. Oh, selector, three, three, one. Selector, three, three, one. When the crowd say ball, selector, three, three, one. Selector, three, three, one. When the crowd say ball, selector, three, three, one. Three, three, one. When the crowd say ball. rien. sleeping bag, I'm not gonna move Got some words on cardboard, got your picture in my head Saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to terror van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische minister van Strategische Zaken gaat vandaag naar de Verenigde Staten voor topoverleg. Volgens The Times of Israel zal de VS vermoedelijk druk op hem zetten om een einde te maken aan de oorlog in Gaza. In Zuidoost-Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Ze zijn veroorzaakt doordat iemand een barbecue vervoerde op een aanhanger. Maar de kolen in die barbecue gloeiden nog en zijn in de berm gevallen. De bestuurder van die wagen is gearresteerd. Vanaf 10 uur vanochtend geldt in het hele land het nationale hitteplan... omdat er tropische temperaturen worden verwacht. Het advies is om genoeg te drinken en uit de warmte te blijven. Ook adviseert het RIVM om te letten op kwetsbare mensen. Het weer, zonnig en warm dus, en het wordt 25 tot 33 graden.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 tell me when it's time to Sweetheart is bleeding in the snow cone So smart she's leading me to ozone Music the great communicator Used two sticks to make it in the nature I'll sit you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way, the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. if it's all for you The world I love, the trains I hard to be Part of the wave can't stop Come and tell me when it's time to Wait a minute, I'm passing out Win or lose, just like you Far more shocking and station.